Hij werd in januari midden op de dag op straat doodgeschoten, vlakbij het Kremlin. Daarbij kwam ook een journaliste om het leven. De aangehouden verdachten zijn een man van 29 die inmiddels heeft bekend en een 25-jarige medeplichtige. De directeur van de Russische Veiligheidsdienst suggereerde dat de verdachten extreme nationalisten zijn. Markelov had als advocaat vijanden gemaakt onder Russische nationalisten. Onder meer door zijn strijd tegen het schenden van de mensenrechten tijdens de oorlog in Tsjetsjenië. Premier Balkenende vindt dat hij wel erg vaak bij debatten in de Tweede Kamer moet zijn. Hij zegt dat debatten niet zoveel tijd mogen kosten dat ministers niet meer aan andere dingen toekomen. Gisteren reageerde de oppositie woedend toen Balkenende niet naar het debat over de AOW wilde komen. Dat debat is nu volgende week met de premier. In de Amerikaanse stad Orlando heeft een man het vuur geopend in een kantoorgebouw. Daarbij is één dode gevallen en zijn zeker vijf mensen gewond geraakt. De schutter vluchtte in een auto. Later werd de man van 40 opgepakt in het huis van zijn moeder. Volgens de politie in Florida is hij een oud werknemer van een van de bedrijven die in het kantoorpand zijn gevestigd. Het ministerie van Landbouw verbiedt de verkoop van drie uitheemse eekhoornsoorten. Uit onderzoek blijkt dat ze de Nederlandse rode eekhoorn verdringen. Ook verspreiden ze ziektes en brengen ze schade toe aan bomen. De uitheemse soorten worden als huisdier gehouden, maar soms ontsnappen ze. De drie soorten die nu verboden worden zijn de grijze eekhoorn, de Amerikaanse vos eekhoorn en de Pallaseekhoorn. In dierenwinkels worden nog veel andere eekhoornsoorten verkocht. Die worden niet verboden omdat ze in de Nederlandse natuur niet kunnen overleven. Het weer, vannacht vanuit het westen regen en de zuidenwind neemt toe. Overdag minder wind en een afwisseling van zon en buien.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 halfway. Right at the border.